uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Bij de raketaanval van Houthis op een schip in de Golf van Aden... zijn niet twee, maar drie mensen om het leven gekomen. Dat meldt het Amerikaanse leger. Ook vielen er zeker vier gewonden. Drie van hen zijn er slecht aan toe. Eerder meldde de Britse ambassade dat er twee mensen om het leven waren gekomen. Het is de eerste keer dat bij een aanval van Houthis op een schip in de Rode Zee of de Golf van Aden doden zijn gevallen. De True Confidence had 23 mensen aan boord, onder wie drie gewapende beveiligers. In Duitsland is vandaag een grote treinstaking. Machinisten van zowel het goederenvervoer als personenvervoer hebben het werk neergelegd. Ze eisen meer loon en willen een kortere werkweek. Ook internationale treinen rijden of helemaal niet of veel minder. De staking duurt tot vrijdagmiddag. Bijna de helft van alle elektriciteit die vorig jaar in Nederland werd opgewekt... komt uit duurzame bronnen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral windenergie is verder gegroeid. Zo is er vorig jaar 35% meer windenergie geproduceerd. En dat komt onder andere door het opvoeren van het vermogen van windmolens op land en zee. Ook werd er 24% meer elektriciteit opgewekt uit zonne-energie. De daling bij fossiele brandstoffen zet juist door. De productie daarvan is met 12% gedaald. De vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag... willen dat handhavers meer bevoegdheden krijgen op het gebied van verkeersveiligheid. Zo zouden BOA's ook snelheidscontroles moeten kunnen uitvoeren. Volgens de vier grote steden is het nodig omdat flitspalen schaars zijn... en de capaciteit van de politie beperkt. Terwijl het aantal doden en gewonden in het verkeer juist stijgt. De steden hebben een voorstel ingediend bij het kabinet en de Tweede Kamer.